Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De co-piloot van het Germanwings-toestel dat neerstortte in de Franse Alpen... heeft het vliegtuig opzettelijk laten neerstorten. Co-piloot Andreas Lubitz zat alleen in de cockpit tijdens de crash... en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. Het blijkt uit gegevens van de cockpit voice recorder. Daarop is te horen dat op een gegeven moment de gezagvoerder de cockpit verlaat... Kort daarna zet de co-piloot de daling in. Als de gezagvoerder de cockpit weer in wil, bonst hij op de gepantserde deur, maar de co-piloot reageert niet. Hij antwoordt ook niet op vragen van de luchtverkeersleiding. Volgens het OM is zijn ademhaling nog wel te horen. Vlak voor de fatale inslag is op de recorder gegil van passagiers te horen. In het toestel zaten 150 mensen. Amerika heeft Nederland gevraagd twee gevangenen uit Guantanamo Bay op te nemen. Het kabinet heeft het verzoek in beraad, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken in de NRC. President Obama wil Guantanamo sluiten, maar hij mag de ex-gevangenen niet in de VS vrijlaten. En daarom vraagt hij andere landen om ze op te nemen. In 2009 kreeg het kabinet Balkenende een vergelijkbaar verzoek en wees dat toen af. Aan het toelaten van de ex-gevangenen zitten juridische haken en ogen en veiligheidsrisico's. In Guantanamo Bay zitten nog meer dan 100 mensen vast. Oud-staatssecretaris Teven is weer VVD-Kamerlid. Teven trad samen met oud-minister Opstelten af na de vondst van betalingsgegevens van de Teven-deal. Hij is vanmiddag beëdigd en gaat zich bezighouden met de portefeuille buitenlandse handel. Teven werd vandaag voor de vijfde keer Kamerlid. De eerste keer was op 23 mei 2002. Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat Teven haar had laten weten geen behoefte te hebben aan een schorsing voor felicitaties. Teven werd vervolgens met gelach en schouderklopjes van zijn partijgenoten en andere collega's binnengehaald. Het weer dan nog. Vanuit het westen gaat het overal regenen. Het is een graad of 8. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 Den Haag-Rotterdam...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 Ja, nummer 20 van deze 26 maart 2015. Een heel uur met heerlijke muziek voor ons. En we beginnen zo meteen met uh, Kid Creole en de Coconuts. En daarna Paul McCartney. En nog heel veel lekkers. Veel plezier. me at the scout camp, in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me playing conkers at the bus stop on a blanket in the bluebells. That was me. The same me that stands here now, and when I think that all this stuff can make a life, it's pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me, Royal Iris on the river, Mercy beaten with the band. That was me. Yeah, that was me sweating cobwebs under contract in the cellar on TV. That was me. here now If fate decreed that all of this Would make a lifetime Who am I to disagree? That was me Dat was, hem, That Was Me van het album Memory Almost Full uit 2007. En we begonnen met een nummer uit 1982 van Kid Creole en de Coconuts, Still Pigeon. En samen met zijn broer richtte Kid Creole, eh, dat is niet zijn echte naam trouwens, maar goed, oké, nou, samen met zijn broer richtte hij de Dr. Buzzard's Original Savannah Band op. Weet je dat ook weer? Still Pigeon. Goed, we gaan even wat rustiger aan doen met Jimmy Rogers... van eh, een compositie van The Weavers uit 1957. Kisses Sweeter Than Wine. Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over, how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then and then, oh lordy, well I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had mm-mm, kisses sweeter than wine sweeter than wine. Well, I asked her to marry and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of our life. I begged her and I pleaded like a natural man. And in the whoop, so oh, lordy, well, she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had mm-mm, kisses sweeter than wine. wine. Sweeter than wine twins because she had kisses sweeter than wine. She had mm mm kisses sweeter than wine. sweeter than wine. Well, our children they numbered just about four, and they all had a sweetheart a knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was a whoops, oh Lord, the grandfather of eight because she had kisses sweeter than wine kisses sweeter than wine. was hem Jimmy Rogers met Kisses Sweeter Than Wine. Hoe vaak eh, wordt er in Matchbox een Franstalig nummer gedraaid? Niet heel erg vaak. Gaan we vandaag even verandering inbrengen. We draaien er één. En wel van Julien Clerc uit 87, Hélène. satin noir sur son teint blanc À vous peignoir que c'est troublant. À vous c'est troublant. Je noirais bien ces ans mais j'en prendrais pour cent dix ans au moins. Au moins cent dix ans. Moi je retourne chez ma maman. Oh, oh. Moi chez ma maman. beetje on-Frans moet ik zeggen, maar wel heel erg lekker natuurlijk. Hélène van Julien Claire. We gaan naar 1970 naar een eh, heel mooi nummer van de Cats. Compositie van Piet Veerman. En hij eh, zingt ook de lead. En er zijn 121.000 platen van verkocht en het stond twee weken op nummer 1. Where have I been wrong? spaceships flying. nummer kennen we allemaal natuurlijk van Neil Young, After the Gold Rush. En dit was een mooie uitvoering van Prelude, een eh, Engelse groep van de LP. How Long Is Forever uit 1973. Gaan we naar de Shadows, de reguliere hit van de Shadows uit 1964. De A-kant is een compositie van de jongens zelf. De B-kant is gecomponeerd door Norrie Paramer en de heer Carr. De originele titel van het nummer wat we gaan draaien is A Load of Rubbish... Maar uiteindelijk is het geworden Rhythm and Greens geen top 20 hit, dat dan weer niet.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 En Hugo en zijn orkest met Eddie spelen Canadian Sunset. Hugo Winterhalter en de Canadian Sunset uit 1956. 27 jaar later, 1983, mijn favoriete zanger. Althans, één van mijn favoriete zangers. Met het nummer I Need You. don't need a roller or limousine. I don't need my picture. chosen few Hij zong bij Ace, hij zong bij Squeeze en bij Mike and the Mechanics. Hij zong bijvoorbeeld ook lead op The Living Years. Maar dit was solo Paul Carrick met I Need You uit 83. En twee jaar daarvoor vroeg Olivia ons om te physical te worden. Physical. En dat was eh, Olivia Newton-John samen met die Electric Light Orchestra. Als ik zeg Joe en Eddie, dan denk je, ah, weer instrumentaal. Maar vandaag even niet, want zijn koortje, The Rebelettes... heeft meer of meer de hoofdrol op dit nummer uit 1963. Eh, Compositie van Joe en Eddie samen met Lee Hazelwood. Your Baby's Gone Surfing. Ja, daar kun je nauwelijks een eh, instrumentale noemen natuurlijk. Dat was eh, Joe Eddy samen met de Rebelettes en Your Baby's Gone Surfing. We gaan een track draaien van het eh, beste album ooit uit de jaren 60 in Nederland. Cubie and the Blizzards, groeten uit Grollo. En daarvan draaien we King of the World. LP Groeten uit Grollo waren de QB en de Blizzards uit Grollo, natuurlijk. Eh, we gaan heel lichtvoetig afsluiten met Herman's Hermits en Silhouettes. said to my John, You're on Les Paul en Mary Ford, Bye Bye Blues. Einde van Matchbox nummer 20. De komende twee uur zijn voor Hans en zijn eh, Muziek Boulevard live. Met allemaal nieuwtjes en hele lekkere muziek. Ik heb de lijst al gezien. Dus eh, ik ga onderweg genieten. Ehm, veel plezier met die twee uur van Hans. Wij zijn er volgende week weer. Hans dus niet. Want die gaat gewoon weer op vakantie.